Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Amerikaanse minister van Defensie heeft Israël laten weten... dat de VS zijn legermacht in het Midden-Oosten gaat versterken. Volgens de minister is dat om de verdediging van Israël te ondersteunen. Hoe de versterking eruit ziet is nog niet besloten. Sinds deze week een belangrijke Hamas-leider werd gedood in de Iraanse hoofdstad Teheran... groeit de angst voor een breder conflict in het Midden-Oosten. Het Amerikaanse ministerie van Justitie en de Amerikaanse mededingingsautoriteit vinden dat TikTok de privacy van kinderen niet voldoende beschermt. Daarom hebben ze een rechtszaak aangespannen tegen de sociale media-app. Volgens het Amerikaanse OM heeft TikTok de wet overtreden. Ze verwijten de app kinderen onder de 13 jaar zonder toestemming van de ouders de app te laten gebruiken en persoonlijke informatie van hen te verzamelen. TikTok zegt dat het al ruim een jaar samenwerkt met de mededingingsautoriteit... en is teleurgesteld dat de autoriteit nu een rechtszaak aanspant. De oppositie in Venezuela zegt dat zeker zes gewapende en gemaskerde mannen... het kantoor van oppositieleider Maria Corina Machado zijn binnengevallen. De mannen zouden beveiligers hebben overmeesterd... en documenten en apparatuur hebben meegenomen. De aanval volgde op de oproep van president Maduro om Machado te arresteren. De oppositieleider van Venezuela is ondergedoken. Ze zegt voor haar leven te vrezen. Het is al dagen onrustig in het land. Sinds de kiescommissie zittend president Maduro uitriep tot winnaar van de verkiezingen. Bij die winst hebben ook internationale wereldleiders hun vraagtekens gezet. De Nederlandse BMX'er Manon Veenstra heeft zilver gewonnen op de Olympische Spelen. In Parijs ging ze gisteravond de Australische favoriet Saya Sakibara er met het goud vandoor. Veenstra debuteerde op de Spelen en ging niet als beste van start... maar schoot op het eerste rechte stuk langs haar concurrenten. Daarna kwam ze als tweede de bocht uit. Die plek wist ze dus te behouden. Het weer, het klaart vannacht op en het koelt af naar 12 tot 16 graden.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 you do nothing to break up our trust in you. As long as we've been together, it should be so easy to do. Just get yourself together. Oh, we might as well say goodbye. What good is a love affair when you can't see eye to eye? someone here inside, someone I thought had died. So attention on you, girl. Are you? man, smiling, huh? A coach bag in your hand. I was laying in the coop with my hat turned back. We caught eyes for a moment, and that was that. So I skated off as you strolled off, looking at them legs. Goddamn, they look so soft. I gotta take you from your man, that's my mission. If his love has really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush, that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight, searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. What your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love you at the mall, standing at the payphone about to make a call. I had a vision, it was me on the other end, telling you come by, and then you walked in. I touched you gently with my hands. We talked about travel in the distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly, and you yearned for more. We experience pleasure unparalleled. Into an ocean of love, we both fell. Swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control.